Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt een groot DNA-onderzoek om te achterhalen wie de slachtoffers zijn van grote natuurbranden eerder deze maand op Maui. Er zijn meer dan duizend vermisten en minstens 115 slachtoffers. Veel lichamen zijn onherkenbaar. De regering van Hawaii hoopt dat inwoners daarom DNA af willen staan. This is a critical step in order to make an identification based on the DNA testing that's already been done. Gisteren was de Amerikaanse president Biden in het rampgebied. Hij zegt de inwoners zo lang als nodig te steunen. In het noordoosten van India zijn 17 mensen omgekomen toen een brug instortte. Die brug was nog in aanbouw. De slachtoffers zouden mensen zijn die aan die brug werkten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is misgegaan een enorme bende in een straat in Dordrecht. Vannacht ging er een explosief af bij een huis daar. Getuigen zeggen tegen Rijnmond dat er overal brokstukken en glasscherven liggen. Een van de brokken knalde zelfs aan de overkant dwars door een rolluik heen. Er zijn geen gewonden, er is wel iemand opgepakt voor de knal. En FC Twente speelt morgen en volgende week in de play-offs van de Conference League tegen Fenerbahce. En, wat brengt, en dat brengt Turkse tukkers in een lastig pakket. Want voor wie juich je dan? Mijn gedachten zitten bij FC Twente en mijn hart ligt bij Fenerbahce. Dan ben je toch nog iets meer Turk dan Tukker. Ja, denk het wel. Vooral ik ben daar naar die wedstrijd geweest en het is daar zo fanatiek, zo mooi. Voetbal leeft daar veel meer dan hier. Ik ben een fanatieke Twente supporter. Ja, het is allebei nu een combi. Flinters in je buik? Ah, absoluut, absoluut. En, eh, en nu spelen ze tegen elkaar. En ja, het is, ik vind het heel spannend. En morgen om 7 uur is de eerste wedstrijd.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 This must be destiny, that's why you're next to me, you feel like ecstasy. This must be destiny, that's why you're next to me, you feel like ecstasy. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore a tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So Lila Pie, let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch, roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care. That's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there trouble is there. Trouble gon' find me anywhere. Trouble gon' find me, bubble and wine me. Hey. Trouble gon' find me. Trouble'll find me anywhere. Trouble'll find me. Trouble will find me. It's okay, girl. Bubble and wine me. They want me dead, but don't remind me. Both hands around you. It's not time. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got there carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up. Who the posh gal get ratchet for me. If you love me, you clapping for me. If you throw it, I catch it, trust me. girl come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance.